de Daverende Donderdag op Radio 501. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. has a finger, got it on the trigger of a gun. Religion isn't anger, but it's a killer in the hands of some. Everywhere I look, there's a pusher pushing God's on me. In our hearts, in our minds, on it's killing me. Radio Dreadlock met Rasta Barry. Ja hoor, je bent er weer bij. Eh, de zevende aflevering van de Dreadlock Show. Dat betekent uh, ook week 7 natuurlijk. En het is Valentijn. Eh, je hoorde net al een leuk nummer. Dit is Love I Can Feel. promised land. I wanna love you when the sun rises. I wanna love you at noontime. I wanna love you when the sun goes down and the moon comes around. Oh, over this land. I you? Aye, aye, aye, aye, aye. Mommy, my girl, you're the time you just dip on me, feel it when you just dip on me, dip on me, dip on me, dip on me, my girl. You dip on me, my. Can you a one of a kind? Cause you rock the gold mine, gold mine. Yes, we love how you walk, and girl, me love how you wine. Cause you got the waistline, waistline on me mind. Girl, you are the only time. Yes, me want when you loving me, say all the time. Good luck the golden touch. I just the way how you look make me love you so much, girl. Me love how you walk, and yes, me love how you wine. Cause you got the waistline, waistline. You tip on me mind, cause you got one of a kind. Cause you got the gold mine, the gold mine from me mind. She just step on me mind, she just step on me, step on me, step on me, step on me mind, on me mind. She just step on me mind, she just step on me, step on me, step on me, step on me. If I had you, baby would I love you in the morning. And I would I love you in the evening. Every time. All over this land. And I would I love you when the sun rises. I would I love you at noontime. I would I love you when the sun goes down and the moon comes around. Oh, over this land. Ja, je raadt het al. Een heel uur lang alleen maar titels met love. Zo hoorde je net dus eh, inderdaad Love I Can Feel en Love You Like Crazy. En dit is eh, Love Has Found Its Way. Dennis Brown, mocht je nog verzoekjes hebben... Ja, een beetje Valentijnsgericht, uh, laten we het zo zeggen. Zet ze op de mailbox of radio 501nl zeg ik het zelf. You Sexy Thing. Plaat aangevraagd door Swings, My number one. Ja, ergens moet ik hem wel in de database hebben staan. Eh. maar die is zo groot dat ik <laughs> denk ik maar even op eh, USB-stick ga zoeken. Ja, zo makkelijk is het. Zet het op die ballbox. En als ik het bij me heb, draai ik het voor je. Dus hierna Gregory Isaacs. Eerst Frank Paul met Falling in Love. my company. be up here all night because this man has been in reggae music for almost four, four decades. 72 albums. Can you say prolific? Have mercy. I bring to you he says he's as happy as a king, and he's gonna make you the same way before he leave this damn building tonight. So I want you to make one leap nice for none other than the cool ruler that wasn't tired to me. lordy lord, lord, lord, come on. So If you wanna be my number one, yep, come on. that you won't know. It's called Fun Time. Love. Are you ready for Fun Time? Well, I want you to follow. It goes like Oh, come on. Boogie, boogie, boogie. I boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie. Let me do it. Come on. Boogie, woogie woogie, I boogie, woogie. Yeah. So if you wanna be my number one, if you wanna be, if you wanna be, if you wanna be my number one, never have I had this man. Oh no. Speciaal voor Swings. My number one. Gregory Isaacs, je hoorde net in de aankondiging 72 albums. En ik heb ze volgens mij allemaal. Goed, verder met de eh, The Love Sequence. Oh, nou, voordat Gregory nog een nummer gaat doen. Love You Down. Lloyd Brown. Zo makkelijk is het dus, hè? Gooi het op die balbox. Nu lang alleen maar titels met love. Of jij moet anders weten. Gooi het los op de babbelbox. 5 minuten over half 7 op jouw Radio 501. I'm in and I'm watching you. want you to be in my life. genoot van mij, Barry Biggs. Love, come down. Ja, zoals ik al zeg, wat eh, komt er nog meer? Stop loving you. Love, me havi. Asking for love. En dit is dus Love Come Down, Barry Biggs. So many people wanna see me. Oxytemp your berries. very, very bad. Now I any lover with me want me forget get get get. Any lover with me want me forget get get get. Any lover with me want me forget get get. See Masia and the one princess. All of them come want to kiss off me neck. Come run down cut the ranking live and direct. And when me come a dance and say me not take no check. Any lover when me want me fi get get get get. Any lover when me want me fi get get get get. Any lover when me want me fi get get get. Till you any lover when me want me fi get. Now I'm gonna make sure. here, they make you go and tempt eh? me wanting you so much. Well, make sure I forget her. So much, so much, baby. Because love is a splendid thing. Lord, we say love come like a joy you to bring. Lord, we say love is a splendid thing. Lord, we say love come like a joy you to bring. Lord, when you love a woman, me say it is not a sin. Chol under God, me no fi ride the rhythm. Pitch up on the rhythm like a lizard on a limb. So down on the rhythm like a tire on a rim. Choke me with a pin, cha cha charge of his sin. Burn a minute, me pound a me living. cut a rank and you a shock and you a sting. The girl them have fi crown me king. Cause any lover with me want, me a fi get, get, get. Say any lover with me want, me a fi get, get, get, get. Any lover with me want, me a fi get, get, get again. You know when the lover when me want me forget. Get, get, Now I can't help thinking of you, baby girl. Of all the lonely nights that you put me through. Come on, baby, let's sit down, talk about it, close the deal. shedding tears like showers. zo zit het eerste uur alweer bijna op. Nog een keertje Gregory Isaacs, Lover Magic. Nou, wees niet getreurd, nog een heel uur lang hè. We nog eh, de Valentijn Special. En mocht je nog verzoekjes hebben voor jouw liefje, eh, zet dat op de babbelbox of studio.radio501.nl. dan voor de klok van 7 uur commercials. En daarna de plaat voor je hoofd. Vandaag nog te behoren. Nee, nou, morgen ook nog. Want om 8 uur wordt een nieuwe bekendgemaakt in de show van On The Rocks. Tijdens Arwin's eh, vrijdagavondshow. Zo rond de klok van eh, kwart over negen geloof ik altijd eh, is dat. Dus wees daarbij. Een nieuwe plaat voor je hoofd. Deze week nog Cloud Machine. Dus dat hoor je allemaal in het volgende uur. Hold tight. toch een beetje The Love. Tijdens deze Valentijn special. Ik ze hoor jou en zie jou niet. Maar jij mij wel na 5 over 7. Fonds wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekte en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden.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 Kids are running, time out running. plaat voor je hoofd. Deze week Cloud Machine, Time Passes for Everyone. Morgen een nieuwe. Ik ben benieuwd. Nu op Radio 501. Dreadlock met Rasta Barry. Ja, dus welkom terug in het tweede uur. Waar we nog steeds de Valentijn Special doen in de reggae stylie. Mijn naam is Rasta Barai, of gewoon Barry wat je wil. I'm still in love with you. best time of your life. Love Goes. Heb je ook natuurlijk van eh, hele andere artiesten. Maar goed, dit was hem van eh, Jacques Dimas en de Pliers. Beetje abrupt einde, dat weet ik. Eh, ben ik met je eens. Ehm, net hoorde je hem ook trouwens, het eerste uur. Freddie McGregor. En hij zong toen Stop Loving You. Maar hij is nu weer in liefde hoor. Het tweede uur is liefdevol begonnen. I Love You. something you can't resist. So wriggle me this or wriggle me that. Now I'm gonna stay my case. There's really no time to waste. I think this is the time and place. Listen to me while I say yeah. to choose. With you, we see the win or lose. I'm placing all my bets on you. Tell me what you're gonna do. No need to contemplate. Right now, come see my fate. Don't even hesitate. I'm giving it there's anything that I can do for you, let me know and I'll be there in a minute or two, girl. I knew I had to tell you this. Your love I couldn't resist. I'm giving you a love that's true. saying it to you and only you. Right now I've got to choose. With you, it's either we know. I'm placing all my bets on you. Tell me what you have know. dat niet op uh, Valentijnsdag, deze 14 februari. Leuk dat je luistert. Weinig verzoekjes nog, eh, eentje gehad natuurlijk. You're my number one, speciaal voor jou door Swings. zo makkelijk is het. Eh, of stuur even een mailtje naar studioradio 5 Mocht je nog naar de binnenstad van de hoofdstad van West-Friesland gaan... Denk erom, het kan erg verraderlijk glad zijn. En het is ook ja, best fris, al zeg ik het zelf. Hier in de studio een comfortabele 19,8 en climbing. Buiten 0,6. Dus ja, dat is fris. Dus trek wat warms aan en doe voorzichtig. En eh, straks eh, natuurlijk niemand minder dan Rob de Greel, Aangenaam, memorabele momentje altijd om kwart voor acht. En ik ben benieuwd hoor, want ik heb de televisie al aangezet. En daar staat zijn favoriete clubje toch te spelen. Dus ik hoop dat hij eh, op tijd is het toch om dat doelpunt mee te gaan krijgen. Maar goed, dat allemaal om kwart voor Straks nog een klein stukje opmerkelijk nieuws. Maar eerst gewoon verder met de love songs. I'll be loving you. Forever in Love op Valentijnsdag. En zo is het. Het is eh, twee minuten voor half zeven. Nee, half acht, sorry. Misschien bij jou iets later. Eh, ik probeer hier de tijd ook eh, te veranderen. Maar bij mij op de ene is het tien minuten voor half. En de andere is het alweer half acht. Dus we hebben, doen een beetje gulden meer weg. Goed opmerkelijk nieuws. Wat hebben we allemaal? Ehm, deze is op zich wel grappig. althans in zoverre. Burgers kunnen zich uit gaan spreken voor een wetsvoorstel. Dus mocht het eh, zo zijn dat jij een eh, wet hoort door, weet ik veel, eh, PvdA, D66, GroenLinks, hè, dan kan je een referendum gaan houden. Er zijn wel 300.000 handtekeningen voor nodig. En het is niet bindend, dus ja, wat hebben we er eigenlijk aan? En Goed, er staat iemand aan de deur die gewoon absoluut niet weet hoe je hier binnen moet komen. Dan gaan we straks het opmerkelijk nieuws doen. Eerst Forever Love. inside you. I say it is a pity. You already have your wife. And me have a one man in my life. boy, it is a pity. these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I woulda cut out the party and the smoking and the rum and bust a extra wine I make we see the person. sun. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes, your trigger finger do something. I left the road, girl, hypnotize. For you, it's just a thing, just another little fling. But for me, this is heaven and the angel that must sing. It's a pity. You already have a wife. And me don't have a man in my life. Rude boy, it's such a pity. Yeah. I say it is such a pity. You already have a wife. And me have a one man in my life. Rude boy, it is a pity. Mm. To buck you up in a pub Republican can't even touch it. Really fuck me up because my check for you so much. The respect you my have be your woman, be your kids. Believe me, rude boy, my Chris. I know me it is. Who knows? Maybe one day the world will be evolved enough. We'll share your in a civilized manner between the two of us. But until then, I would I love see you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. Said if we never to get together fight Betsy and Lana. You know them, I do what they biggest informer. I'm not stopping for sex, no, not ball next, no. By the way, how you flex really be my interest, yeah. The you are people see, I know the you want me loving, and the you are there with me go much deeper than skin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish this was a permanent thing, yeah. It's such a pity. You all already have your wife. Have a man in my life. Rude boy, it is a pity. Mm-mm-mm. It's such a pity. You already have a wife, and me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity. Mm. Me know say you belong to she, you know say me belong to him. I wouldn't want you this your queen, I woulda never this my king. But when you play, I move with him, and when my feet your grace I swing. You left me in a turmoil, you have me in a spin. It really makes me sad We have to waste so much water. I think the two of we can make a beautiful daughter, but it would be selfish to want innocent little youth to bring her home and I tell her the truth. remember, chant I love ya. Jump, all man. Make sure you know if you understand your man. straight up to the man, to the man. All right. take a chick, she coming from England To satisfy her soul, you know, say she want a man Booms, it's a ranking, she buck up and I go make she explode just like a bomb Every hour, every minute and every second, second. Champion lover, no time me know say she want a man. Talking to her and she respond. She tell me say she angle man like a boomerang. boomerang. Me tell her say me a the hooligan for all tyrant. You bug up a me son of a man, you bug up a me son of a man. Miss a lover man, you bug up on Miss a lover. You bug up on Miss a lover man, you bug up on Miss a lover. Miss a lover man, you bug up on Miss a lover man. I'm not going the right one. Search your up on the right one. Ja, dat is toch weer wat anders. Eh, terug naar het opmerkelijk nieuws, want ik werd onderbroken. Eh, ja, dat kan wel eens. Weet je, het maakt ook niet uit. Eh, zoete inval af en toe in de studio. Goed. Mr. Loverman, Shabaransk. Oeh, dat doet me toch denken aan die zomerse temperaturen. En dat begint ook hier in de studio te worden. Toch maar een graadje lager gezet, die kachel. Want eh, het ging eh, in één keer naar de 21,5 en dan eh, wordt het toch wel een beetje moeilijk presenteren. Maar opmerkelijk nieuws was ik gebleven. Dus even kijken. Twee leuke nieuwtjes dan. Met Mr. Loverman op de achtergrond. Vandaag meer dan 4000 koppels. Dus dat zijn 8000 man, als ik het dan goed begrijp. Hebben op Valentijnsdag de Filipijnen in een huwelijksbootje zijn ze gestapt. Ik hoop niet dat dat eh, zo'n Filipijns bootje is geweest. Want dan eh, zijn ze met z'n achtduizenden nog niet... Eh, nou ja, hè, witte broodweken laten ze dat dan... <laughs> nou goed, laat maar, hè. Het is een record volgens de ABS-CBN News radio station al daar. Omdat ze allemaal tegelijk zijn getrouwd. Nou ja, dat zeg ik wel eens vaker als uh, 4000 uh, echtparen echtparen dan hebben 8000 echtgenoten echt genoten. Goed, eh, een hele cynische stilte valt er dan. Dat hebben we nog meer. Ehm, ja, ben je getrouwd op de Filipijnen en mocht het dan niet bevallen... dan hebben we in Amerika weer een advocaat gevonden. Een scheidingsadvocaat die op deze dag... Eh, een scheidingsprocedure eh, wil starten. Gratis. Normaal kost het een 3000 dollar, zeg een 2200 euro. Maar vandaag hoeft dat helemaal niks te kosten. Dus het is een beetje een, een ja, flitshuwelijk. Je, je, gaat in het bootje bij de Filipijnen met z'n achtduizenden. Je vaart hem zo door naar Amerika. En voor je het weet ben je gratis gescheiden.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 Ik eh. zat ergens aan te denken inderdaad, eh, Barry. Ja, ja je kwam binnen en het begon al slecht, hè? Oh, hoezo? Nou ja, voor mij goed, maar... Uh, nou, dat ben ik ook blij als jullie voorstaan, joh. Je bent blij als wij voorstaan. Ja, ja. toch, joh. Ja, wij... het is goed voor Nederland als jullie ver komen in Europa. Voor Noord-Holland is dat inderdaad heel goed, ja. Ja, ja, ja inderdaad. Toerisme... Ja hoor, ja, ja, ja. Eh, de hoofdstad zo begint een beetje te op te bloeien. Eh, leuk stadion. En... Ja, ja. De derde ring komt er dan toch eindelijk. Ja, precies. Als ze dan nog een keer een mooi knap dak erop zetten, dan nou, eh, wordt het wel eens wat. Dan, nou, dat, het houdt sneeuw tegen in ieder geval. Ik weet niet waar ze dat plastic vandaan hebben gehaald. <laughs> nee, dat was een beveiliging, hè? Dat was niet zo om je zorgen over te maken, Barry. Het was gewoon het beveiligingssysteem. Ja, ja. In ja, precies. Nou, ik, ben, ik, ik bedoel, ik, ik heb laatst ook een raam in mijn eh, huis laten zetten. Ik hoop niet dat het van die kwaliteit is. <laughs> Oké. Maar goed, genoeg daarover. Eh, we zijn er gewoon voor, dat wel. Bij, jou sneeuwt het ook binnen? Nou, nee. Oh, oké. Niet meer. Gelukkig. Ik heb een echte... Eh, nee, goed, laat maar. Hè? Genoeg over het dak. Rob, heb jij nog geheime liefde verklaard aan iemand vandaag? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Niet? Nee. Ik ben al jaren, jaren, gelukkig getrouwd, Barry. heb je websites voor, hè? <laughs> heb je website voor? Ik, weet niet of je het net meegekregen hebt. Eh, je kunt een eh, eh, ja, ik hoor iets over gratis scheiden en uh, 4000 echtgenoten die echt genoten hebben. Ja, nee, 8000. 8000 zelfs? waren 4000 echtparen. Oh, hoe kunnen dan... oh, echtgenoten en echtgenotes. Wat bedoel je dan? Nee. Nee? Echtgenoten. Ja? Die hebben echtgenoten. Die hebben echtgenoten. En de echtgenotes? Ja. Rob, je, je, haalt nou iets terug. Eh, het was net leuk. je trapt het zo in het sneeuw. Het is echt, eh, ik weet het niet. Binnen drie minuten, dames en heren. Welkom dat je er weer bij bent. Kwart voor acht, het memorabele momentje altijd. Eh, Rob de Greel aangenaam. Wat gaan we allemaal doen in jouw show? Alleen maar liefde, Barry. Ja, nee, dat heb ik ook gedaan. Alleen maar liefde. Dat heb ik ook gedaan. Ik denk dat ik ongeveer 30 nummers heb gedraaid met de titel Love. Ik heb een eh, speciale Valentijns muziekalfabet aflevering eh, ingepland tussen 8 en 10. Laat me raden, letter L. Nee, we, alle, alle 26 letters gewoon doen mee. Oh! En ja. En eh, voor elke letter kan je dan één liefdesliedje insturen. Bijvoorbeeld eentje die met de letter A begint, eentje die met de letter B begint. Nou, het alfabetje kent het verder. Shit. Dus ehm, ja, ik ga straks kijken hoe, het geworden is. Volgens mij is het eh, alfabet al redelijk compleet eh, zo eh, voordat de uitzending moet beginnen. Oh. Dus dat is wel goed gegaan. Ja, a lazy dog jumps over de quick brown fox of zo, of andersom. Ik weet niet of die is aangevraagd. De, ja, de quick brown fox jumps over de lazy dog. Oké, en wat is de connectie met de liefde bij, de, bij deze titel? In die zin die ik net zeg, zitten alle letters van het alfabet. Oh, dat is ook <laughs> leuk zeg. Ja, goed, geef niet. Ja. Ehm, heb je dat liedje? Kan ik die als, kan die als, liedje van hebben. Kan ik die als verzoekje <laughs> aanvragen? Zal toch wel... Eh. Goed Rob, nou, nog meer eh, het uh, sterendent moment? Nee, die slaan we even over. Liggen ze al op bed? Oh nee, ik, heb, ja, ik kon niet echt een, uh, een liefdesliedje vinden. Ze schrijven meestal over andere onderwerpen. die dus die slaan we even over op Valentijnsavond. Doen we echt gewoon even niet. Nee, maar ik denk ook dat die mensen op bed liggen. Oh, ach, voor acht uur al, denk je dat echt? Ah, het is de dag van de liefde. Ja, oh, die, eh, die, zijn, eh, die zijn wel bezig dus. Als het eh. één keer per jaar moet gebeuren, dan zal het toch wel vandaag zijn. Dan moet het vandaag zijn, inderdaad. Nee, dan is het goed dat ik het niet doe, hè. <laughs> toch? Oké, nee, prima. Iets anders dan... Ehm, kan ik de luisteraar nog ergens mee verblijden in jouw show? We gaan gewoon 26 fantastische liefdesliedjes draaien die jullie zelf hebben aangevraagd. Dus dat, dat vind ik echt wel een, mooi Valentijnscadeau van Radio 501. Nou, je bent erbij. <laughs> Jouw radio, jouw muziek, uh, Rob's muziek dus. ik had weer wat eh, geluisterd. Ja. Van de Culture Club. Die hebben eh, ook wel een beetje, af en toe een beetje reggae-invloeden. Ja? Ja. heb, je wat staan van de Culture Club? Dat ik dat bijvoorbeeld aan mag vragen als verzoekje? Prima, Rob. Um, welke was Love Twist, heb je die toevallig? Nee. Ah, jammer. Nee, <laughs> helaas. Maar ik denk het wel hoor, Rob. Ik, ik, zal, eh, ik zal eens heel goed in de database zoeken. Ja. Culture Club. Weet dan heb je twee toetsenborden en dan moet je eh, beide intoetsen. Het Culture Club. Misschien moeten we volgende week toch, dit onderdeel toch ah, iets beter voorbereiden? Ja, misschien moet je het eens een keer insturen. Dat, nee, Culture Club heb ik niet. Oh, met een L hè, is dat ja. club. Ja. Nou, het begint niet met een L, maar er zit wel uh, er zitten twee L'en in. Welk nummer zei je? Uh, love Twist. IJzig stil blijft het. Ja. Love Twist, Love, love Christmas, Love Hurts. Love, Love, eh, nee, Love Twist. Ja, ja. De digital uh, remaster uit 2002. Ja, doe maar lekker. Prima Rob, uh, heb je nog wat toe te voegen? Nou, als het goed is staat er ook een future op van iemand... die moet gewoon uit Jamaica afkomstig zijn. Captain Crucial. Ja, die moet gewoon uit Jamaica zijn. Goed Rob, mag ik je dan weer bedanken voor dit hele memorabele momentje. Gewoon echt weer een hoogtepunt in mijn show. Volgende week weer. Volgende week doen we het weer. Ja. Achtste keer van dit jaar. Want het is ook week 8. En ook dan de achtste aflevering van de Dreadlock Show. 21 februari. Jij bent administratief zoveel sterker dan ik ben, Barry. <laughs> ik hou dat allemaal niet bij, hoor. Ja, goed. Ik eh, begin ermee en eh, ik eindig daar mee. Dus goed, op jouw verzoek. Oh, eh, de... En het, ook wel toepasselijk natuurlijk op Vadersdag. Wat? De titel. Ja, Love Twist. Love Twist. Ik ben benieuwd, Rob. We gaan er naar luisteren. Bedankt weer voor zover. Uh, dus straks van 8 tot 10 luisteren naar de Indy 501 Show. Gepresenteerd door niemand minder dan Rob de Geel aangenaam. En alleen maar liefde. Alleen maar liefde. 26 letters komen voorbij. Dus het hele alfabet. Ja. Ik ben benieuwd. We gaan beginnen met de letter A. Je had niet het Japanse alfabet moeten doen. Of, of het Chinese alfabet. Hoeveel letters zijn dat? Ja, ik weet ik. Iets van 501 of zo. <laughs> Nou, dat zou wel leuk zijn. Maar dan had ik even wat uh, centuren moeten lenen van een eh, aantal collega's. Goed Rob, veel plezier in jouw aankomende show. Ik ben er volgende week weer. Dit was de Dreadlock Show. Veel plezier. En eh, maak je geen zorgen om dat voetbal op televisie. Het komt helemaal goed, Barry. Ik ga zo de tweede helft kijken. Oké. Ik ben er volgende week weer, zoals ik al zei. Straks Rob de Geel aangenaam met zijn Indie 501. Dit is Love Twist.